Amber Brandsen met het NOS-journaal. De man die vanmiddag op het winkelend publiek inreed in de Oostenrijkse plaats Graz is een 26-jarige Bosnier. Hij is opgepakt. Volgens de politie gaat het om een geestelijk verwarde eenling met relatieproblemen en een huisverbod vanwege huiselijk geweld. De aanslag in Graz kostte aan drie mensen het leven. Er zijn 34 gewonden, 10 van hen zijn zwaar gewond, één persoon is in levensgevaar. Nadat de automobilist meerdere mensen had geraakt met zijn SUV... stapte hij uit en viel omstanders aan met een mes. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De fout voor het uitzenden van het verkeerde PVV-filmpje vanmiddag lag bij een externe partner van de NPO. Een directeur van het mediabedrijf Infostrada zegt dat per ongeluk het verkeerde spotje was klaargezet. Het bedrijf heeft excuses aangeboden. De PVV wilde vanmiddag een filmpje met Mohammed-cartoons laten zien op NPO 2, maar in plaats daarvan werd een oud PVV-filmpje getoond. PVV-leider Wilders reageerde furieus. Het spotje wordt woensdagmiddag alsnog uitgezonden. Nederlandse ouders kiezen steeds vaker voor Vlaamse kleuterklassen. Dat schrijven Belgische media op basis van cijfers die een Vlaamse parlementariër heeft opgevraagd. De afgelopen vier jaar is het aantal Nederlandse kleuters op Vlaamse scholen met een kwart gestegen tot bijna 1300. Nederlandse ouders zouden de Belgische scholen beter vinden en ook zou er meer aandacht zijn voor discipline. Voor ouders van kinderen onder de vier is de Belgische kleuterschool daarnaast een stuk goedkoper dan een Nederlands kinderdagverblijf. Formule 1-coureur Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de zevende plek. De eerste plek, pole position, is voor Lewis Hamilton van Mercedes. Zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg start vlak achter hem vanaf plek 2. Het weer is vrijwel overal droog en vooral in de kustgebieden is er geregeld zon. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden. Vanavond is het bewolkt, morgen enkele buien met kans op onweer.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 Vivir dat was hij dan. Lekkere gauw houden. Julio Iglesias. Een lekker zomersplaatje. En ondanks dat uh, treurige weer hier op, uh, op Zandvoort. En eh, ik denk overal wel een beetje in het land. Ja, gaan we toch verder met lekkere muziek. Shakira en Whenever, Wherever. en Whenever, Whenever. Goedemiddag, dit is eh, Fred Heij. Achter de knopjes hier bij ZFM Radio vanuit Zandvoort. En eh, ja, natuurlijk wil ik ook nog eh, Albert-Jan en Rob bedanken voor de, de voorgaande uurtjes natuurlijk. En daar bent u weer helemaal bijgepraat hier in het dorp. En ja, over de haringfeest en dergelijke. En ja, er is zoveel te doen hier in het dorp. Dus ja, je kan altijd nog deze kant op komen. En we gaan een plaatje draaien.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 En dit keer een Hollandse titel. Een zomer met jou, Johan Heuze en Corrie Konings. Konings. En eh, ja, waar hadden ze het ook alweer over? Een zomer met jou. En ik zou zeggen allemaal nog een hele goede middag. Schakelt u net in. Mijn naam is Fred Heij, hier bij CFM Zandvoort. En ik ga een verzoekje draaien. Ja, dat had ik beloofd. En een paar weken geleden was die aangevraagd door, eh, door onze verre vriendin. Susie Davis. En eh, dat helemaal in dat verre Amerika. Ja, trouwe luisteraar van CFM Zandvoort. En het moest een plaatje zijn van Chicago. En Saturday in the Park. Nou, Susie Davis, hier komt hij dan. in Time was dit. Chicago en Saturday in the Park. We gaan verder met Bob Marley en de Wailers. One Love. together and eventjes terug naar de jaren 80 met eh, Kaja Kaja Google en Too Shy. En ja, helaas eh, ja, had ik eh, de verkeerde gepakt. Het is de 12-inch versie. Ik weet het, ja, het bestaat tegenwoordig niet meer. tegenwoordig is alles op cd. Maar goed, ik had nog de 12-inch versie. En ja, nou, die hebben we nu eventjes kunnen luisteren. We gaan verder met Mr. Props en het Over Waves.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 En eh, ja, we gaan eh, nog een verzoekje doen, eh, net voor, voor het nieuws. Dat kan nog even. Ja, en dat is afkomstig. Federico, jij vraagt een plaatje aan. En jij wilde een plaatje horen van Monique Smit. En ik heb er eentje genomen. Monique Smit en Tim Douwsma. En langzaam wordt het zomer. Nou, dat hopen we maar. Daar gaan we voor. je mouwen ga naar buiten. Zet je tanden in vandaag en dagen uit. Luister maar een vogel fluit je naam. Hang je zorgen als de lakens uit het raam. Laat ze waaien in de wind en laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. je mooi vond, Federico. Monique Smit was dit en Tim Doosma. En langzaam wordt het zomer. Ja, eh, we gaan langzaam eh, naar het nieuws toe van 6 eh, uur. En ja, dat is over precies 5 minuutjes. En we gaan nog een plaatje draaien van Jacques Demus en Please. En Tease Me. like a butterfly, so charming.